Michel Koenen met het NOS-journaal. Een containerschip is tegen een spoorbrug bij Gouda gevaren. De stuurhut zou de brug hebben geraakt. Spoorbeheerder ProRail heeft het treinverkeer op het traject stilgelegd. Dat betekent onder meer geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam... en tussen Utrecht en Den Haag. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de botsing. Over schade is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump herhaalt zijn dreigement dat Iran de straat van Hormuz moet vrijgeven. Gebeurt dat niet voor maandag, dan zal de VS Iraanse energiecentrales bombarderen. Trump zegt dat de tijd opraakt en dat over 48 uur de hel boven hen losbarst. Eerder vandaag kwam bij een luchtaanval op een kerncentrale in het zuidwesten van Iran een beveiliger om het leven, meldt de staatsmedia daar. Een bijgebouw raakte beschadigd. De kerncentrale zelf niet. Het Internationaal Atoomenergieagentschap benadrukt dat kerncentrales nooit aangevallen mogen worden. In de VS zijn een nicht en een achternicht van de Iraanse topgeneraal Soleimani opgepakt. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Soleimani is een kopstuk van de revolutionaire garde. Werd in 2020 gedood bij een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad. En dat leidde toen tot grote woede in Iran. Zijn nicht en haar dochter hadden een Amerikaanse verblijfsvergunning. Die zijn door buitenlandminister Rubio ingetrokken... en de twee worden nu vastgehouden door immigratiedienst ICE. En de spookrijder heeft aan het einde van de middag een ongeluk veroorzaakt op de A67 in Limburg. Volgens Rijkswaterstaat waren er vijf auto's betrokken bij het ongeval in de buurt van Venlo. Eén persoon is voor een medische check meegenomen naar het ziekenhuis. Het weer in de loop van de avond trekt de wind aan. Vannacht gaat het vooral aan de kust stevig waaien. Aan de noordwestkust mogelijk stormachtig. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen op eerste paasdag geregeld buien, maar ook geregeld zon en in het noorden wat droger.